Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Polen heeft vandaag weer gevechtsvliegtuigen laten opstijgen... vanwege een dreigende Russische droneaanval op Oekraïne. Aan die operatie is inmiddels een einde gekomen, meldt het Poolse leger op X. Volgens de Poolse premier Tusk kwamen de Russische drones in de buurt van de Poolse grens... en gingen daarom Poolse en geallieerde vliegtuigen de lucht in. Ook in Roemenië stegen twee straaljagers op omdat er een drone door het Roemeense luchtruim vloog. Volgens dat land kwam de drone niet boven bewoond gebied en vormde hij geen gevaar. De politie in Londen heeft zeker negen mensen aangehouden bij een groot anti-immigratieprotest. De verwachting is dat er nog veel meer mensen worden gearresteerd. Op meerdere plaatsen in de stad ontstonden confrontaties tussen demonstranten en agenten. De betogers wilden gebieden binnendringen die hen en tegendemonstranten uit elkaar moesten houden. De politie zegt dat er geweld moest worden gebruikt om een conflict tussen de groepen te voorkomen. De anti-islamactivist Tommy Robinson is de organisator van het protest er deden meer dan 100.000 mensen aan mee. In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn zeker 25 gewonden gevallen bij een ontploffing in een café vanmiddag. Waarschijnlijk was het een gasexplosie. Met drie slachtoffers gaat het slecht. Een ooggetuige zegt tegen een Spaanse krant dat het café afgeladen vol was. Op beelden is te zien dat de vloeren en muren zwaar beschadigd zijn, net als woningen boven de bar. Het gebouw heeft drie verdiepingen. In de eredivisie heeft Go Ahead Eagles vanavond thuis gewonnen van FC Volendam. In Deventer werd het 3-0. Voor de Volendammers was het de eerste nederlaag van dit seizoen. PSV versloeg uit in Nijmegen NEC met 5-3. En Ajax won in de Johan Cruijff Arena van Pek Zwolle. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer. Vannacht in het binnenland droog. Aan de kust buien. Het is dan een graad of 9. Morgen overdag op de meeste plaatsen droog en vrij zonnig.